Zes uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vechtpartijen uitgebroken rond een demonstratie van honderden rechtsextremisten. Groepjes tegen demonstranten gaan met de actievoerders op de vuist. De rechtsextremisten protesteren tegen het weghalen van een standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog. Sommigen dragen militaire uniformen en hebben geweren bij zich. Ook roepen ze racistische leuzen. De stad Charlottesville heeft een noodtoestand uitgeroepen en de politie dreigt in te grijpen. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee wordt net als veel andere symbolen uit de burgeroorlog weggehaald omdat het te veel doet denken aan het slavernijverleden. Bij demonstraties tegen de verkiezingsoverwinning van president Kenyatta in Kenia zijn meerdere doden gevallen. De oppositie heeft het over meer dan 100, andere bronnen houden het op zeker 24. De mensenrechtenorganisatie baseert zich onder meer op berichten van nabestaanden. Zo zegt de man dat zijn dochter van negen is overleden door rondvliegende kogels. De aanhangers van presidentkandidaat Odinga erkennen Kenyatta niet als winnaar van de verkiezingen, omdat er gefraudeerd zou zijn. Er moet een beter systeem komen om kinderen van spermodonoren in te lichten als hun biologische vader een genetische afwijking heeft. Dat zegt een vereniging van artsen die zich bezighoudt met erfelijke aandoeningen. Er zijn geen landelijke afspraken dat kinderen van zieke donoren moeten worden ingelicht als de ziekte erfelijk blijkt te zijn. Zowel de twee vrouwen die een borstkankergen hebben geërfd van hun anonieme donorvader, andere kinderen van de man waarschuwen, maar klinieken konden daar niet bij helpen. In het zuiden van Nepal zijn 30 mensen omgekomen door noodweer. Hevige regenval in de bergen heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden huizen zijn verwoest. En hele dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. Mensen worden met helikopters geëvacueerd uit het getroffen gebied. De Nepalese regering heeft ook het leger ingezet. Het weer op veel plaatsen klaart het op en is het droog. In het noorden en noordwesten is er de komende nacht wel weer kans op een bui. Landinwaarts kan er wat nevel of mist voorkomen. Minima liggen rond de 12 graden. Morgen is in de periode met zon, maar in het zuiden valt ook hier en daar een bui... en wordt het rond de 20 graden. Dit was het NMS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.